Femke met het NOS-journaal. Leiders van zo'n 20 landen hebben vandaag geluncht in Normandië. In Frankrijk wordt op verschillende plaatsen en momenten D-Day herdacht. Dat is vandaag 70 jaar geleden. Tijdens de lunchbijeenkomst is vooral gesproken over Oekraïne. Volgens persbureau Reuters hebben de Russische president Poetin... en de nieuwe Oekraïense president Poroshenko elkaar ontmoet. En ook de Duitse bondskanselier Merkel was daarbij. Zij sprak vanochtend ook al met Poetin en toen zou ze hem hebben gewezen op zijn verantwoordelijkheid om vrede te brengen in Oekraïne. Gemeenten moeten bijstandsouders gaan helpen die volgend jaar door een verandering van het belastingstelsel geen toeslag meer krijgen van 240 euro per maand, zei minister Asja van Sociale Zaken in reactie op een artikel in het AD. Door een nieuwe wet zouden zo'n 5000 alleenstaande ouders, van wie de partner bijvoorbeeld in de gevangenis of in een inrichting zit, die toeslag missen omdat ze op papier nog wel een partner hebben. IMF-voorzitter Lagarde zegt dat ze geen voorzitter wil worden van de Europese Commissie. Begin deze week waren er berichten dat bondskanselier Merkel haar wel ziet zitten en daarover had overlegd met president Hollande. Maar Lagarde zegt zelf dat ze al een baan heeft en dat ze die ook nogal belangrijk vindt. En vooral ook dat ze van plan is haar hele termijn daaruit te zitten. Het kunstwerk van een vrouwenlichaam met afgehakte ledematen langs het spoor in Lisse wordt verplaatst. Het beeld van een afgehakt vrouwenlichaam verhuist naar een plek verderop, zodat het vanuit de trein niet meer te zien is. De machinistenbond had veel klachtig binnengekregen van machinisten, omdat het hen deed denken aan treinongelukken. Het weer, de zon schijnt, het is 18 tot 24 graden. Morgen is het weer volop zonnig en dan wordt het nog iets warmer, 25 graden op de Wadden tot 32 graden landinwaarts. Met Pinksteren blijft het warm. Vanaf morgenavond is er wel meer kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journal. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANDB. Het is een drukke avondspits, zeker in het midden en zuiden van het land. Ik noem de files vanaf 5 kilometer lengte. A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen Laren en Eembrugge 6 kilometer. A1 Amersfoort richting Amsterdam tussen Hoevelaken en de afrit Bunschoten 5. A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen knooppunt Prins Klausplein en Dorp 5 kilometer. Dat komt door een gestrande vrachtwagen. De rechte rijstrook is dicht. A9 naar Alkmaar tussen het en knooppunt Beverwijk 7 door een ongeluk. De linker rijstrook is dicht. A16 van Rotterdam naar Breda tussen Hendrikido Ambacht en de Moerdijkbrug 9 kilometer door een ongeluk. Maar de rijbaan is daar weer open. A20 naar Gouda bij Moordrecht 5 kilometer. En de A28 van Utrecht naar Zwolle tussen Soesterberg en Leusden 6 kilometer.